is Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrander. My love is on the line. My love is on the line. Goedenavond allemaal. Het is tijd voor Sander en Matte. En helaas eh, zijn wij eh, zonder Mark vanavond. Hij ligt met 50 graden koorts in bed met allemaal enge PVC-slangen in zijn neus. En iedere eh, arm in vier infuuszakken en een zuurstofkap op zijn mond. Maar hij luistert mee, want we hebben natuurlijk wel even een hoofdtelefoon op zijn oren gezet. En je begrijpt het al, hij ligt met griep in zijn bed. Eh, Mark van harte eh, beterschap namens het hele Radio 501 team. En ik hoop dat je er volgende week weer in de studio bent. Eh, voor de luisteraars, ik ben Rogier van Liesveld en ik ben er voor jullie tot 10 uur. Normaal ben ik altijd even de sidekick, maar vandaag neem ik het over voor Mark. De eerste plaats van het uur was van Anastasia en heet Sick and Tired. En dat vond ik wel een toepasselijke titel om mee te beginnen. Mark heeft mij wel een playlist toegestuurd. En daar heb ik eh, wat eigen platenkeuze erheen gemixt. En dat maakt het voor Mark ook wat spannender. En hopelijk voor jullie thuis ook allemaal. Ja, en eh, om Mark een beetje op te beuren heb ik een eh, hele obscure disco-hit uit de jaren 70, 1979. En die is van Cory Day en heet Wiggle and Giggle All Night. down the street when I saw this handsome soldier boy winkle, winkle, winking at me. He said, I'd like to make a date. I said, so sorry, but his lady said, What's, What's the matter, baby? Ain't you free? Ain't you free? Free to be the love of my life. He said, I love the way you wiggle and I love the way you giggle and I'd love to give you just a little kiss on your lips. He was such a delight. So we wiggled and we giggled all night. Mm-hmm. We wiggled said his father was a Mexican, his mother was the purest Cherokee. It was a little part of her and that made him such an Indian that he was all American to me. To me, he promised freedom for the rest of my life. He said, I love the way you wiggle and I love the way you giggle and I'd love to give you just a little kiss on your lips. He was such a delight. So we wiggled and we giggled all night. Hey, we wiggled and we giggled all night. This boy now got me wrapped round his finger. Destroyed now under his thumb treats me unkind, leaves me drinking till I'm blind. This boy now, I know he never will come. It's a fact, man, a So, oh, the answer to this riddle when you're caught up in the middle of the devil and the deep blue get him and you hope you don't regret him when you let him in your heart eternally, eternally. I'll be looking for the love of my life, cause I'll always have a giggle and you know I love to wiggle and I'll always love to gonna come Dat is uit vervlogen de 1979 speciaal voor eh, Mark om een beetje in de stemming te komen. Want eh, ja, het is voor hem natuurlijk niet prettig om nu met 50 graden koorts in zijn bed te liggen. Eh, ik kreeg een hele playlist van hem en daarop stond dit nummer, Wiggle and Giggle All Night. En ook het nummer van Daryl Hall. En dat heet Dream Line. En ik ken het nummer eigenlijk nauwelijks, maar we gaan het draaien voor Mark. natuurlijk eh, de helft van Hell and Oats. Eh, er wordt gevraagd voor de chatbox waar Mark is. Nou, Mark is ziek en die is er vandaag dus niet. Ik eh, wens hem uh, beterschap en ik hoop dat jullie dat ook doen. Dat kunnen jullie op de babbelbox ook kwijt. steek hem eventjes een hart onder de riem, zou ik zeggen. En ehm, ja, Mark heeft meteen gevraagd of ik een nieuw item wilde starten.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 Eh, Barbara is op 27 september 1947 geboren. En ze is een Schotse zangeres die vooral zingt in musicals. Een bekend nummer van haar is I Know Him So Well en het zingt ze met Ellen Page. ze begon in folkclubs in 1964. Haar eerste echte opnames eh, waren in 1968. Na succes, ook als eh, volkszangeres, eh, werd ze opgemerkt door Andrew Lloyd Webber en Tim Rice om Another Suitcase in Another Hall op te nemen voor de musical Evita. Later acteerden ze ook in musicals, vooral het duet met Ellen Page waar ik het net over had. Voor de musical Chess is nog altijd een groot succes en de zangeres is nog altijd actief. En in twee uur komt het origineel zometeen voorbij. Ehm, ik heb zelf een, een, mooie track voor nu. En eh, zij is vorig jaar overleden. Dan heb ik het over Etta James. En het nummer eh, dat heet Beware. En dat gaat erover als een hond eh, een, een bot naar je huis brengt. Kijk dan uit. Etta James, ja, niet meer onder ons, is vorig jaar overleden. Heeft wel hele mooie muziek nagelaten. En dit is alweer een nummer van iets oudere datum. Ehm, voor de liefhebbers van Neil Young, en die zijn er genoeg, heb ik hier het nummer Out on the Weekend. En dat is natuurlijk een prachtig mooi nummer. Vooral in het weekend, voor als je nog weg bent geweest of weggaat. Out on the Weekend. Out of the Weekend van Harvest was dat. Eh, een prachtig mooi nummer. Speciaal voor alle liefhebbers van Neil Young. En ja, ik eh, moet toch eventjes wat eh, kwijt. Ik heb, in 2009 heb ik John Allen ontmoet. In Carré was dat. En daarna heb ik hem in eh, Paradiso in Amsterdam heb ik hem eh, weer ontmoet. Dat was een maand later ongeveer, op uitnodiging van John Allen zelf. En toen heb ik hem geïnterviewd voor Radio 501. En twee jaar later pas kwam hij een keer op de Nederlandse radio. En wij draaiden hem al vanaf eind 2009, toen hij net zijn nieuwe album uit eh, had gebracht. En van dat album, dat eerste album, heb ik hier een heel mooi nummer. En ja, zelf vind ik dat prachtig mooi. Dat heet Dead Man's Suit, John Allen. had no change. I couldn't take it back for refund or exchange. zondagavond op Radio 501 van 8 tot 10 luister je naar Sunday or Monday met Mark Schrander. Het juiste programma voor de zondagavond. Sunday or Monday voor iedereen die opziet tegen de maandag. Stem af op Radio 501. Radio 501. Pump up the power. The hottest sounds on the coolest station dat was een promotje speciaal voor Mark. Eh, we gaan even naar Erik Beurden. En die is bekend van Animals uit de jaren 60. Dit is van zijn soloalbum en het heet Highway 62. to give his friend a last goodbye. Dus naar Sunday on Monday. En mijn naam is Rogier van Diesveld. Ik neem waar vanavond voor Mark. Want die ligt helaas ziek op bed. En ik hoop dat hij de volgende keer weer is. Volgende week is dat dan. Eh, ja, eh, ik weet niet precies wat hij heeft. Maar hij schijnt iets van 50 graden koorts te hebben. En ligt met allerlei slangen in zijn neus in bed, geloof ik. Eh, het zal wel griep heten. En ehm, ja, en voor Mark wordt wel allerlei platen aangevraagd. Waaronder deze. En die is door José aangevraagd. En die is van Passenger... En dat nummer dat heet Lives for the Living. Well, great clouds wrapped round the town like elastic. Cars stood like toys made of Taiwanese plastic boy laughed at the spastic dancing around in the rain. While laundrettes clean clothes, high heels rub toes, puddles splashed huddles of bus stop crows, dressed in their suits and their boots, where they all look the same. I took myself down to the cafe to find all boys lost in books and crackling vinyl, and carved out a poem above the urinal that read, Don't you cry for the lost, smile for the living, get what you need and give what you're given. Life's for the living, so live it, or you're better off dead. While the evening pulled the moon out of its pocket, the stars shone like buttons on an old man's jacket. We needed a nail, but we tacked it till it fell off the wall. While pigeons pegged trains, sparks flew like planes. The rain showed the rainbows in the oil stains. When we all had new iPhones, but no one had no one to call. stumble down to the stomach of the town where the widow takes memories to slowly drown. With a hand to the sky and a mist in her eyes, she said, Don't you cry for the lost, smile for the living. Get what you need and give what you give. Life's for the living, so live it, or you're better off dead. In Cream, A Little Piece of Heaven heet het nummer. En dat is het duo wat ooit uit Tennessee voortkwam en eh, hele mooie eh, eigen muziek hebben gemaakt. Eh, een aanrader om daar meer van te gaan beluisteren. Ehm, Mike Nes, Mike Nes nee, Nes. Ik ken hem niet. hij heeft wel een cover gedaan van Bob Dylan. Dat is altijd mooi, covers van Bob Dylan. En dit nummer, dat heet dan Don't Think Twice, It's Alright. En hierna de plaat voor je hoofd en dan de reclames. En dan komen we daarna in de volgende uur weer bij je terug. ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa.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 Radio 501. Radio 501 Daverende Donderdag. Van smiddags 1 uur tot middernacht op Radio 501. De Daverende Donderdag Radio 501. Dit is Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrander. 501. Little sister, come and sit beside me, beside me. And we'll play a tune on this old piano. For just for just for a while till your hair becomes a powdered wig and I become a total bastard feet that hardly reach the pedal shown to a tremendous shadow of a of a history is on my side so complain have no shame and remember your breath. There is a boy. Though it seems the stakes contain some integrity, me I feel it still is based on good old intrigue. Just for just for a while, just for a while. You may have to use your hips as far as still putting your best foot forward. Madam didn't stack the cupboard and lit up like Mother but I beg, but hey, your story is still a gale, so complain, have no shame for centuries to claim. Follow examples found, no longer a choice. The world be just a ball to pass or gaze upon. And before we go round again. Let's Hartelijk welkom in dit tweede uur voor de luisteraars die net inschakelen. Mark ligt momenteel ziek op bed en ik neem eh, voor hem waar. Eh, ik zal me even voorstellen, ik ben Rogier Verdiesveld. Voor de mensen die nog eh, niet het eerste uur hebben beluisterd. Blijf nog een uurtje bij tot 10 uur en dan zorg ik voor lekkere muziek. En Mark heeft mij een hele playlist gegeven, dus dat komt allemaal goed. dit uur ben ik begonnen met een plaat van Rufus Wainwright en dat heet Little Sister. En eh, ja, een tweede plaat ook op de eh, playlist van Mark. Dat is eh, van uh, Huey Lewis en The News. En ik weet niet of jullie dit nummer namelijk kennen. Dat heet Do You Believe in Love? ik is altijd gek van uh, Jeff Lynn. En uh, Jeff Lynn die speelde onder andere natuurlijk een ILO. Maar die was ook bekend geworden met de Traveling Wilburys. Daar speelde Bob Dylan en eh, George Harrison ook in mee. Dit is nummer End of the Line van de Traveling Wilburys. Well, it's all is dan wel ziek, maar die heeft eh, toch nog eh, tijd gehad om mij even een heel druk programma voor te schotelen. Een playlist met heel veel muziek en heel veel verschillende soorten muziek en verschillende stijlen. Zoals de volgende, Kirsty McCall. There's a guy works down the ship shop. Swears is Elvis. a long, long time ago. de cover en het origineel. En dit was het origineel van The Long and Winding Road van de Beatles. In de originele uitvoering dit keer van de Beatles. The Long and Winding Road werd in 1970 uitgebracht op het laatste album van de Beatles. En het eh, album heette Let It Be. En dat is trouwens niet het laatst opgenomen album, want dat was Abbey Road. Maar die werd wel eerder uitgebracht, omdat Phil Spector nog bezig was met het afmixen van Let It Be. Het nummer werd in de Verenigde Staten ook uitgebracht als single en bereikte daar als laatste single van de Beatles de eerste eh, plaats eh, op de Billboard Hot 100. Het nummer staat op eh, naam van John Lennon en Paul McCartney, maar werd geschreven door McCartney. Nadat de Beatles het nummer hadden opgenomen, voegde producer Phil Spector zonder medeweten van Paul McCartney opname van een orkest aan het nummer toe in de stijl van zijn Wall of Sound techniek. Dat was voor McCartney een van de redenen om de Beatles te verlaten. In 1971 kwam het tot een rechtszaak waarbij McCartney de overige drie bandleden en manager Klein voor de rechter daagde om zo de Beatles daadwerkelijk te beëindigen. Tijdens de zittingen voor deze rechtszaak werd specters veranderingen van de long en Winding Road en Kleins weigering om dit ongedaan te maken aangehaald. McCartney's advocaat pleitte dat deze inmenging een geronde reden was om de Beatles te beëindigen. Dat was de eh, cover en het origineel. Een nieuw item in eh, Sunday on Monday. En dat heb ik vandaag gestart op verzoek van Mark. En hopelijk gaat hij daarmee door. En hoor je, volgende week hoor je dat weer terugkeren. Ehm, ik heb nog meer op de playlist staan. Uh, Erik Hutchinson, Watching You, Watching Him. things look great heet het volgende nummer en het is van Ray LaMontagne. Prachtig mooi nummer. Je luistert naar eh, Sunday on Monday. Ik ben er tot 10 uur. We gaan straks eventjes lekkere rustige muziek draaien. Maar eerst Trouble. Trouble, trouble, trouble, trouble, trouble, trouble bent last road since the day I was born. Worry, worry, worry, worry, worry, worry just will not seem to leave my mind alone. heet het nummer Trouble, Trouble, Trouble. Ja, morgenochtend is het weer Trouble als het maandag is. En nou, als je langs de bakkerij loopt naar het station toe en je ruikt dan het vers gebakken brood, is het toch wel weer een heerlijk maandagochtendgevoel. De lekkerste lucht die er is, denk ik. Old Red Eyes is back. The Beautiful South. Old Red Eyes is back. Red from the night before, the night before. Walked into the room. bar, walked into a dark old red's in town. And sitting late at night, he doesn't make a sound. Just adding to the wrinkles on his deathly frown. you drank another you jullie er allemaal nog bij zijn, want we gaan zo aan het laatste half uurtje beginnen. En dat is altijd weer wat rustigere muziek in Sunday on Monday. En dat, eh, dan tot de klok van 12, nee, 11, nee, 10 uur. mag ik niet zeggen, de klok van 10 uur. Maar tot 10 uur dus eh, hebben we straks nog even lekkere rustige muziek. Maar eerst nog de First Picture of You, de Lotus Eaters. It's in and out. The pulse of flowing love. Spread the calm to meet the others. Pleasure fills with love till dawn. It's warm in and out. The call for safe. Easy come, easy go. Het is weer tijd voor gevarieerde muziek met een nadruk op easy listening. Uw rustpunt voor de klok van 10. Y'all know the doctor? Dr. John, Mac Revenack. thankfulness to the band and all the fellas. such a night. Such a night. Sweet confusion under the moonlight. Such a night. Elton John in uh, eh, Sunday Monday hier op Radio 501. Jouw radiostation voor de zondagavond tot 10 uur. Normaal met Mark Schrander, maar Mark is ziek momenteel. En ik neem het vanavond voor hem over. Komt allemaal goed. Volgende week is hij weer. En ik hoop dat jullie er dan allemaal zijn. Want eh, ja, ik moet natuurlijk niet zijn vaste luisteraars wegsnoepen naar mijn programma. Dat moet gewoon op zondag blijven bij Mark, bij Sunday on Monday. En ik geloof dus dat ze dat allemaal beloven. Uh, Nel Cozy Blue heet het nummer en bekend het als Salty Dog. Dit is Suguro. In la frase che incendia un bosco in frase che ho in testa e allora la baciamo. diventa la frase che fa la tempesta in testa a me. Sugaro, die heb ik uit Italië meegenomen. Ja, je struit dus wat rond en je komt dus in de platenzaak en dan kom je dit gewoon tegen. Toen is You en het is van een zangeres uit Nederland en ze heet Sabrina Stark. Apricot stardust in your hands Then felt it slipping through like sand. Try to grab a hold of it, but you can't. Because there's nothing left. There's nothing left. That's how it was between you and me. know Stark uit Nederland en ook uit Nederland bekend geworden van The Voice of Holland is Sandra van Nieuwland. En dit nummer is van een nieuwe cd en het heet Love You Less. Can't remember when we kissed goodbye the last time you looked in my eyes and said you love me for the rest of our lives. I'm not yours and you're not mine. Skip the pain and forward time. I love you a little less every day. Never cuddle in your arms. Never kiss and adore your charms. They were gone for a while. today. This is the saddest I can be. A year from now, we both will say it was definitely the best way to quit. shadowed by not even a goodbye shot. It can never come back. Might be better. we blijven even bij de dames, want ik heb hier nog een mooie zangeres. Alison Krauss, When You Say Nothing At All. Hier op Radio 5 bij Sunday or Monday. Daar, ja, daar gaat de nacht ook alweer beginnen. En dan gaat de maandag straks eh, weer van start. En als je zegt van de nacht komt eraan, dan zeggen ze in het Engels The Night Calls. En daar zingt Joe Cocker over. En dat is dan het laatste nummer van dit uur. En dan, ja, dan weten jullie wel wat er dan komt. Eerst Joe Cocker. het eind gekomen van deze Sunday or Monday. De nacht is alweer als een warme deken over de stad aan het trekken, terwijl het buiten tot behoorlijk koud blijft. Hopelijk eh, beginnen jullie allemaal de nieuwe week weer goed, want zoals Mark altijd zegt, de nieuwe week is de mooiste week. En ik hoop voor jullie dat jullie morgen weer autoraam, geen autoraam hoeven te krabben. En eh, Mark, voor jou heel veel sterkte de komende week en zorg goed voor jezelf.